so, and that for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky. For what else? Heerlijk deze muziek. Meditation. En dat is uh, Elsie Bianchi. We gaan direct nog even een klein stukje horen van There Is No Greater Love. Maar het eerste uur zit er alweer bijna op. En in het tweede uur twee gasten. Namelijk eh, Charles Duif, drummer van eh, de bekende janssen Band. En zijn zoon eh, Sven Duif, aankomend talent. En ook zanger van een hele hoop bekende Nederlandse zangers.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 Door de storm zijn elektriciteitsmasten omgewaaid en zeker 500.000 mensen zitten zonder stroom. In de staten New York, New Jersey, Pennsylvania en Connecticut heeft met name het vliegverkeer veel last van het noodweer. Tal van vluchten zijn vertraagd. Tussen New York en Philadelphia rijden nauwelijks treinen. noordoosten van de Verenigde Staten is deze winter al een paar keer getroffen door noodweer. Mensen die het boekenweekgeschenk Duel van Joost Zwageman hebben... kunnen vandaag gratis met de trein reizen. In plaats van een kaartje moeten reizigers dan hun boekenweekgeschenk laten zien. Het is de negende keer dat de Nederlandse spoorwegen deze service aanbiedt tijdens de Boekenweek. Joost Wageman zelf reist vandaag ook een uur lang met de trein als collecteur. De schrijver zit dan in de trein naar Den Bosch die om zes minuten over twaalf vanuit Amsterdam Centraal vertrekt. De 75ste Boekenweek heeft als thema, als centraal thema jong zijn onder het motto Titaantjes opgroeien in de letteren en duurt nog tot en met zaterdag 20 maart. In Frankrijk worden vandaag verkiezingen gehouden voor de regionale raden. Dat zijn de parlementen van de 26 regio's. De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de populariteit van de centrumrechtse president Sarkozy. De linkse oppositie heeft opgeroepen om Sarkozy met deze verkiezingen af te straffen voor zijn beleid. De werkloosheid in Frankrijk is opgelopen tot meer dan 10% van de beroepsbevolking... en burgers maken zich zorgen over de veiligheid op straat. Bij een verkeersongeluk op de A76 is een vrouw om het leven gekomen en raakten twee mensen gewond. Het ongeluk gebeurde rond half zes vanmorgen bij een tankstation ter hoogte van de afslag Simpelveld in Limburg. Op de vluchtstrook stond een personenauto met pech. Door nog onbekende oorzaak reed een andere wagen achterop in op de stilstaande auto. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen weinig verandering. De dagen daarna droger en geleidelijk iets warmer.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 En als gasten vandaag Sven Duif en zijn vader. Eh, heel eh, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Maar waar vooral de luisteraars natuurlijk eh, benieuwd naar zijn is... waarom is Sven Duif hier? Nou, dat is omdat hij graag Michael Bublé zingt. En dat doet hij op een hele leuke manier. Laten we eerst, voordat we Sven aan het woord laten, maar eerst eens gaan luisteren. Cry Me a River. cried the whole night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. studio zanger Sven Duif, 17 jaar oud. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Ik kreeg een beetje kippenvel in het begin, eh, Sven. Eh, gefeliciteerd. Dankjewel. Vertel er eens iets over, over deze cd en jouw ambities. Want dat is nogal wat als je 17 jaar bent. Ja, nou, ik, ik zing al vrij lang, inmiddels al 10 jaar. Zo. En dat begon natuurlijk bij mijn vader in de band eh, met Jimmy van Boudewijn de Groot allemaal hele simpele liedjes, ging refreintjes meezingen met de band. En eh, nou ja, nu tien jaar later heb ik er eh, dan deze cd gemaakt. Eh, die heb ik gemaakt in de popbunker in Amuiden bij Henk Zuurling. En ehm, nou, ik, dit is het eindproduct, zeg maar. En daar ben ik hartstikke trots op. Ja, kan me voorstellen. Want ik zie dat pa ook zit te glimmen daarnaast. Vader zit ernaast die doet ook het een en ander voor je. Eh, wat voor, voor betekenis heeft nou zo'n zo'n ouder voor je? Wat, vertel eens, waar steunt hij je in en waar, waar is die extra scherp om kritisch te zijn bijvoorbeeld? Nou, in principe qua muziek en qua school en qua alles eigenlijk steunt hij me 100%. Ja. Eh, mijn moeder ook. Ehm, ja, en de kritische punten... <laughs> mijn vader begint al te lachen. Ehm, soms wel eens heel kritisch. Nou ja, als we dan aan het opnemen zijn in de studio en er zit net iets wat niet helemaal perfect is, dan moet dat wel perfect. Ja. Dus dan gaat het net zo lang door dat het eigenlijk goed is. Zo. Dus hoe lang heb je over deze opname in de studio in de bunker gezeten in de Muiden? Nou, deze cd is denk ik, ehm, nou wat zal het ongeveer geweest zijn? Een uurtje, een uurtje, 24 uur denk ik zoiets. Oké. Okay, in is... verspreid over een aantal dagen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn natuurlijk eh, eh, bijzonder benieuwd of er nog meer eh, nummers opstaan van Michael Bublé. En we gaan direct natuurlijk over de toekomst nog eens een keer met je praten. Want dat willen we natuurlijk wel weten. Want heel belangrijk is hoe gaat iemand met talent zich nu verder ontwikkelen tot... tot. Hè, sommigen verdwijnen al meteen in de X-factor. Ja, anderen gaan bijvoorbeeld naar conservatorium of naar verder hebben zanglessen. Dus ik eh, ben erg benieuwd hoe je je professie eigenlijk verder handen en voeten gaat geven. Maar laten we eerst maar zeggen luister naar Haven't Met You Yet. surprised, but everything I've broken my heart so many times I stop, keep on track. I talk myself in and I talk myself out, and I'll get all worked up and then I let myself down. And I tried so very hard not to lose it, and I came up with a million excuses, and I thought of every possibility.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 Oh, I just haven't met you. to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I'll get, than I'll get, than I'll get. En die heeft net een promo uitgebracht. En die is getiteld My Passion. Veel plezier heeft hij eraan beleefd, schrijft hij hier. En hij geniet ervan. Maar waar ik altijd benieuwd naar ben is... 17 jaar, wat gaat de toekomst brengen? Ga je meteen het optredencircuit in? Of is er ook nog iets van studie om je talenten verder te ontwikkelen? Nou, ik, eh, ja, ik wil gaan studeren. Ik eh, doe nu de HAVO. En e- eigenlijk is het dan de bedoeling om even een jaar even niks te doen. Want ik ben een beetje klaar met studeren op het moment. En daarna wil ik wel eh, het HBO eigenlijk aan de Hogeschool voor de Kunst in Amsterdam uh, conservatorium gaan studeren. Zo. Uh, dan moet je ook een instrument kiezen hè? Ja, je moet inderdaad dan een instrument kiezen. Buiten je zang om. Ik ga hem gewoon voor de zang doen. En dan moet je een begeleidend instrument bij kiezen. Ja. Nou, en ik zit heel erg te twijfelen tussen piano en gitaar. Eigenlijk. Doe je allebei? Doe ik allebei, ja. Ook op de cd of... Eh, nee, nee, nee, op de cd niet. Was andere muziek? Was andere muziek, ja. Had je een heel orkest achter je? Hoe zit nee, dat, hoe is, gaat dat? Eh, nou, is dat eigenlijk... Uh, is een bedrijf en die, die speelt al die banden speel, spelen die in. Dus dat wordt wel door een echte band wordt dat ingespeeld. En dan kunnen klanten kunnen die tapes kunnen, kunnen ze kopen. Dus wij hebben die tapes gekocht. En zodoende kan je daar overheen kan je dan inzingen. Oké, dat is heel leuk om te horen. Maar zang, piano... Ja. Gitaar? Gitaar, klopt. Speel ik ook nog. Ook nog? in de band van je vader? Nee hoor, nee, nee, nee, dat niet. <laughs> Nee? Dus Ruud Jansen heeft er een... Mocht Ruud willen. <laughs> oh, oh, een beetje, beetje, beetje voorzichtig, want hij gaat hier eh, bij CFM vinyl draaien. Hè? Dat eh, hebben jullie gehoord. Dus, eh, oké. Maar goed, nog iets. wat doe je met, met de liedjes? Ik hoorde je net iets zeggen, arrangeren of zo, of herarrangeren. Vertel eens. Nou, ik heb bestaande liedjes, want een aantal orkestbanden maak ik ook zelf. Ja. er zijn dan bijvoorbeeld geen banden van te vinden eh, die je kan kopen. En dan eh, moet je ze dus zelf maken. Dus dan neem ik het origineel en dat herangeer je dan. Daar schrijf je dan dus zelf een, een bladmuziekbestand maak je daarvan. En dat kan je overzetten naar een MIDI-file. En, eh, en daar kan je dus weer een liedje uitdraaien wat je dan ook weer kan gebruiken. Zo. Om over in te zingen. Leuk. Heb je nog wel tijd voor andere dingen dan alleen maar bezig zijn met zang? En, Ja, tuurlijk Ja? Ja hoor, ja. ja? Hoeveel uren slaap je, Sven? Eh, zes, zeven uurtjes op een nacht. Ja. Oké, goed. Nou, heel mooi om dat eh, te horen. Dat je ook nog arrangeert. Eh, is er iets specifieks wat je buiten dus de, de, het, repertoire wat je nu brengt... dat je zegt, nou daar heb ik ook nog wel eens een keer oogje op. Een ehm, zanger of een, een, een jazz country, en noem het maar op. Nou, in principe ben ik gewoon qua jazz echt voor Michael Bublé. Dat vind ik echt leuke muziek. En als ik dan toch meer naar popmuziek ga kijken... Eh, dan ga ik toch al gauw uit naar uh, bijvoorbeeld. Die eh, vind ik dat hij hele goede muziek maakt. Dus dat, dat zou dan wel iets zijn waar ik dan... Dat is een richting. Ja. Ballads. Ja, ballads ook. Maar ik heb dat heel lang gedaan, ballads zingen. En ik zou eigenlijk ook wel een beetje wat, wat uptempo nummers willen doen. Dus ja, dat, ja. Dus- Vandaar dit album met heel veel uptempo nummers. Er zit dus ook veel swing in. Frank Sinatra luister je daar ook wel eens naar? Eh, daar luister ik wel eens naar, ja. ja. Ik vind alleen zelf de versies van Michael Bublé, die zijn wat meer, wat moderner ja.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 Maybe all the plans we've made might the lucky ones. In de studio zanger Sven Duif en we hebben al een aantal nummers van zijn promotie-cd gehoord. Waarin we hier in de studio allemaal met de duimen omhoog zitten. Maar we willen natuurlijk ook weten van, eh, eh, stel dat je, ik heb eens een keer een, privéfeest. Ben je dan bijvoorbeeld te boeken? Of, of als er hier een, eh, een, een een festival is, is Sven Duif dan eh, eh, eh, te bestellen, om het zomaar eens te zeggen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk kan dat. Dan moet je gewoon even naar mijn vader bellen of mailen. binnenkort via mijn nieuwe website. Die komt binnenkort op het internet www.svenduif.nl. Kan ook via zangersven.nl. Ja. daar staan alle contactgegevens op. Ik kan ze ook wel even noemen. je kunt een mailtje sturen naar cduif. En dan is duif met een u, een lange i en dubbele f. Of bellen met 06 513 72873. Nou, en die gegevens komen ook binnenkort op de website. Dus dan eh, kunnen nou, mensen het daar nog eens teruglezen. Heel fijn, heel fijn. Eh, we gaan eh, deze, dit gastoptreden afsluiten, maar doen dat niet via de promotie-cd. maar gaan dat gewoon eens proberen of dat live lukt. Eh, ik ben bijna zeker dat dat gaat lukken. Maar goed, het is altijd een eh, experimentje. Eh, Sven, moedig dat je naast je cd ook hier in de studio... want hij staat nu voor me in de starthouding, luisteraars... om nu ook live te gaan zingen. Heel erg leuk. En het nummer Summer Wind. The summer wind came blowing in from across the sea It lingered there to touch your hair and walk with me All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand Two sweethearts and the summer wind like painted kites, those day and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and winter winds, they've come and gone And still the days, those lonely days, they go on and on And guess who sighs his lullabies through nights that never end My fickle friend, the summer wind winter winds, they've come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Oh, the summer wind warm, warm summer wind. Ooh, the summer wind. Oh, the summer wind. The summer wind. Dankjewel, dankjewel. Ja, uh, hartelijk dank voor je gastoptreden hier. We wensen je natuurlijk in je verdere carrière eh, heel veel succes. En vooral ook in je studie. En dan hoop ik dat vandaag of morgen eh, er in het jazzblad niet Michael uh, op de voorpagina staat, maar Sven Daaf. Het is voor jou. Dank je wel. bedankt. lieve luisteraars, eventjes een mededeling van de technische aard. Aanstaande donderdag, 18 maart, is er geen radio-uitzending van 8 tot 6 s avonds in verband met het vervangen van een meterkast in de studio. Excuses eh, voor het ongemak. Nou, dat slaat dan goed aan op het nummer van You Know I'm No Good. En dat sloeg dan op de meterkast en die moest dus vervangen worden. Amy Winehouse was dat. En daarvoor Rob Hoeken met de Bookie Blues. Enige tijd geleden was Edwin Rutte in Zandvoort. En hij kreeg het Jazzpaleis, de krocht, helemaal plat. Wat een enthousiaste man is dat. En ook zijn medemuzikanten speelden de sterren van de hemel. Vandaar laten we gaan eh, luisteren naar een nummer uit de cd Met mij, That's All van Edwin Rutte.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 I really do, you know, because I think of you and uh, all of me kind of goes a little bit crazy. So uh, I believe it's a map, darling. wel eens geklaagd dat, er, eh, dat ik wat weinig oude jazzmuziek op eh, cd kon vinden. Ik heb nu eh, een mooie CD gekocht voor slechts 6 euro's. <laughs> I Love Jazz. Hierop staan nou, gigantisch veel grote, grote nummers zoals deze Errol Gardner On the Sunny Side of the Street. Maar ook een George Benson met Blue Boza.